Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is door het gerechtshof vrijgesproken van opruiing. De FVD'er stond terecht voor het oproepen tot geweld tegen de overheid. Tijdens een toespraak in 2022 zei Van Meijeren dat het gebruik van geweld in een democratie niet altijd taboe zou moeten zijn. Ook zou hij opruiende uitspraken hebben gedaan in een interview op YouTube, maar het Hof spreekt hem dus vrij. Eerder legde de rechtbank hem een werkstraf op van 200 uur. Iran heeft Koerdische milities aangevallen... die van plan waren de grens over te steken in het westen van het land. Volgens het Iraanse leger zijn er onder meer raketten neergekomen... op een hoofdkwartier van de Koerdische troepen in buurland Irak. Volgens de BBC zijn Koerdische bases geraakt met ballistische raketten. Gisteren meldden media in de VS en Israël al... dat duizenden Koerdische strijders een grondoffensief waren begonnen in Iran... De regering van de autonome Koerdische regio in het noordoosten van Irak ontkent betrokken te zijn bij de aanval op Iran. De politie heeft meer dan 200 tips binnengekregen in een oude verkrachtingszaak. Een man misbruikte in 2009 een meisje van 15 in een bos bij Beeldhoven. Omdat hij nog niet is gepakt verscheen er een paar dagen geleden een hologram van de verkrachter in een opsporingsbericht. Een AZC en een noodopvang in Hardenberg gaan zondag mogelijk toch niet dicht. Het COA zegt dat er niet op tijd een andere opvangplek is te vinden voor een deel van de bewoners. Zondag lopen de vergunningen van beide locaties af. De Overijsselse gemeente Hardenberg vindt het mogelijke uitstel onacceptabel... en eist dat bewoners zondag weg zijn, meldt RTV Oost. Het COA zegt dat mensen dan mogelijk op straat terechtkomen. Op beide locaties verblijven nog zo'n 700 mensen. Het weer. Vandaag overal zonnig en het is 16 tot 19 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw zonnig, droog en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.